Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog steeds rijden veel treinen niet door de staking van NS-personeel in het streekvervoer. Die duurde tot 8 uur, maar omdat veel treinen nog niet op de goede plek zijn... vallen er ook de komende tijd nog veel ritten uit. Reden voor de staking is het pensioen. Met die regeling kunnen mensen met een zwaar beroep eerder stoppen met werken, zegt verslaggever Onno Beukers. Daarvan eh, wordt in ieder geval gezegd, die regeling die is maar tijdelijk. Hè. Dat, dat willen ze anders. Eh, er is eh, te weinig vergoeding eigenlijk wat je krijgt. Beperkt aantal mensen die eraan mee kan de, aan deelnemen per jaar. En ja, het is ook niet, eh, als je een zwaar beroep hebt en je verdient te veel... dan mag je er bijvoorbeeld ook niet aan meedoen. Nou, dat zijn allemaal redenen eh, om te staken. Niet alleen door OV-personeel, ook onder meer schoonmakers en politieagenten voeren actie om dezelfde reden. In de Duitse stad Dresden is een stuk van een belangrijke brug ingestort. Een gedeelte van 100 meter lang ligt in de rivier eronder... waardoor schepen er niet meer door kunnen. Niemand raakte gewond. Wel zijn een paar leidingen die over de brug lopen kapot. Daardoor zit een gedeelte van Dresden nu zonder verwarming. Honderden mensen hebben het parlementsgebouw van Mexico bestormd. Ze drongen binnen op het moment dat er werd vergaderd over plannen... om het rechtssysteem te veranderen. Als die doorgaan kunnen burgers straks zelf rechters kiezen. Tegenstanders zijn bang dat machtige drugskartels dat gaan misbruiken... om zo nog meer invloed te krijgen. De stemming over de plannen is uitgesteld. Drie poepende mannen maken de tongen los in het Friese, He Friese Heeg. Het felroze kunstwerk staat op een camping... en vanuit de caravanraampjes en tenten is het ochtends het eerste dat je ziet. De camping-eigenaar is blij met het beeld. Nou, je ziet ze hun best doen, hè. Poepen, dat is loslaten. Elke dag, hopelijk elke dag, kan je lekker poepen. En dat is loslaten van je shit afkomen. En vakantie vieren is ook loslaten en de waan van de dag een beetje achter je laten. Ja, mooi gezegd. Maar sommige campinggasten moeten er toch aan wennen. Ja, voor mij had het niet gehoeven. Ik, eh, ja, kunst vind ik leuk, maar ik vind dit echt een beetje te opvallend voor hier gewoon in het natuurgebied. Op deze camping zijn er vaker opvallende acties. Zo was er eerder een masterclass douche zingen voor dummies. Het weer nog een herfstachtig dagje met heel af en toe opklaringen met zon... maar vooral veel wolken en buien. Het wordt vandaag max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral door het buiige weer verloopt de ochtendspits wat drukker dan gebruikelijk, met name rond Amsterdam. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar staat file tussen Breukelen en Knaalpunt Amstel, 13 kilometer met een kwartier vertraging. A4 vanuit eh, Den Haag tussen Schiphol en Knaalpunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen, 8 kilometer. Het tijdverlies is daar een kwartier. A10 de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baarsjes en Knaalpunt Amstel, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat water op het wegdek, de linkerrijstrook is dicht. A27 vanuit Almere Tussen Almere Hout en Enes 8 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En 235 Purmerend richting Amsterdam tussen Ilpendam en het Schaal 5 kilometer. De extra reistijd is daar een half uur.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 Dit is Duifzaag de Week Door. Mijn naam is Jacques Duif en eh, tot 12 uur ben ik bij u met eh, lekkere muziek, cabaret. Kortom, een heerlijk ontbijtprogramma. even komen van het debat van uh, vannacht tussen Trump en eh, Pamela Harris. Misschien moet er helemaal niet van bij komen. Misschien komt u niet meer bij van het lachen, dat kan ook natuurlijk. Uh, we gaan uh, met goud van Oud van start. En mannen, kijk uit, want je gaat je meisje You're kwijtraken. Gonna lose that girl. Yes, gonna lose that girl. You're gonna lose yes, yes, you're gonna girl. Lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. take her out tonight and I will treat her I'm kind. gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her you're gone. Gonna find her gone. Cause I will treat her Ja, van de LP. Help, help. Mommy, help. Dit is Chris Farlow. You're out of touch, my baby. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back you are still mine giving up your social world. you can't come back, be the first in line. je bent helemaal uit de tijd, meisje. You're out of time, Mr. Chris Harlow. Ja, dat had hij gelijk. Ik weet niet of hij gelijk had, hoor. Ik, ben, ik ken zijn meisje niet. Ja, goud verhoud, goud verhoud. Daar hou ik van, luisteraars. Dat eh, bent u ook van me gewend, hè? Dat ik uh, ja, gouden oude muziek wel apprecieer. spelletjes spelen met elkaar. Dat deden Pebble Harris en Trump ook vannacht. Die speelden ook een spelletje met elkaar. The games people play. Mr. Joe South. games people play now. every night and every day now. Never meaning what they say now. Never saying what they mean. While they Wallow, in every hour in their ivory tower. till they covered up the flowers, back in the black and the sea. Whoa, la la la la la la la la. Talking about you and me and the games we play. Boy, make one another cry. Break our hearts and say goodbye. Cross our hearts and we hope that the other gonna teach you how to meditate. Read your horoscope, see your and follow more than hell with hate. Come on, get on board. Whoa, la la la la la. What's happening God grant me the serenity. Just remember who I am. Whoa, cause you're giving up sanity. For your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, Joe South, The Games People Play. We gaan er eentje draaien van Webb en John eh, L. Watson. Het zijn mij niet zoveel, maar eh, ja, er zijn wel meer dingen die me niet zoveel zeggen. Maar eh, het is wel een leuk nummer. Luister maar. Nasi koring, bami, saté, dat herken ik, hè? Maar dat is een Engelse versie. When I look around me, you are there. Everybody knows but you that I don't care. Give us both a break. It's a big mistake, cause I've had enough of your love. Maybe once I loved you, but no more. I know that you still love me, and that's for sure. By the way you act, it's a certain fact. But silly girl, you're bothering me now listen. Baby, won't you leave me alone? You've got me out of my mind. I'm crazy. Baby, won't you leave me alone? Baby, I like being on my own. Please stay away, if only for a day. It's for the best, cause I need the rest. Baby, won't you leave me alone? Baby, I like being on my own. Please stay away. Ja, ik ken een volle maan, maar kent u ook een slechte maan? CCR wel hoor. Stitch. The Legends of Xanadu. Ook uh, Olivia Newton-John bewoog zich naar Xanadu. Maar die moet nog even in de wachtrij staan. Die komt misschien wel een ander uur voorbij, luisteraars. De leyenda de Xanadu. Duif week door. Met veel kabaal, u hoort het. Gezellig, hè? shadows. ever filled with the pain Ja, Dave doos, die Bikkie Mick en dit soort een mond vol. Hè? Ja, ik heb, ook, ik heb mijn mond leeg hoor. Ik heb echt mijn mond leeg, moet u geloven. Anders dan kon ik niet zo vloeiend spreken tot u. Eh, en ik heb een beetje het gevoel, ik weet niet of het gevoel ook... Het is een beetje een kind of hush. of hush all over the world. Tonight, all over the world, you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us. And nobody else. Met z'n tweeën, uh, eh, duifzacht de week door. Dus gezellig mensen. Dan zit je daar alleen in de, alleen in de kamer, dan zijn wij gewoon met z'n tweeën. Luister goed naar Duifie. Om een beetje closer. Je zit niet te dromen, nee, nee. Daar zitten nu al, al die nummers heen te kletsen. De mensen die zitten in die muziek te luisteren. Die naar jou luisteren. Kom op, Duif. verliefd worden. Bent u nog wel eens verliefd, luisteraars? Of komt het helemaal niet meer voor? Eh, dan moet u eens kijken naar de High Ho Silver Lining. Dat helpt. langzaam de spanning opvoeren. Dan word je vanzelf verliefd. Let op. Komt-ie hoor. Daar komt-ie. Ja. Ja. dat was Jeff Beck met High Silver Lining. Ja, luisteraars, het, eh, het is hier nou nog droog als dus ik het raam kijk hier. Eh, de studio op de Tolweg Tina in Zandvoort. Maar eh, het wordt vandaag onstuimig weer. Dan zou ik het liefst even naar het paradijs willen verhuizen. Amen. Amenhoekje, Hoekje, Amen Corner. De naam, hè? Amen Hoekje. Heeft u al gegeten, luisteraars? Heeft u al ontbeten? Nou, maak je mond leeg, want als je met de volle mond... Dan moet je, je moet lachen en dan verslik je je misschien. Want we gaan even genieten van Herman Berkien. Dat rijmt ook nog. En eh, ja, Herman Berkien die gaat het eh, hebben over eh, het rotweer in Nederland. Wat een weer, hè, de laatste tijd. Nou, nou. Zegt u dat wel, hè? Wat een weer. Non de pikkel. Tjue de boel. Ja, en mijn broer die woont in Canada. Oh, dan moet hij mijn neef ook kennen. Hoezo dan? Die woont er ook. Oh. Jawel, maar mijn broer die schreef mij een brief en die sprak... Het is in Canada zo heet, het is daar nu 39 graden cellotape. dat is knap plakkerig. Ja. Mijn schoonzus, die heeft ook altijd wat. Die had laatst eh, iets achter de elleboog. Ja. Een wondje. En eh, toen was ze bang dat het confectie zou worden. Ja, dat kan. Toen een halfjaartje geleden zegt ze, ik begin ook eens aan die pil. Nou, afijn, van de week sprak het, toen zegt ze, ik ben er maar mee gestopt hoor. Hij viel er telkens uit. Nou, mijn neef heeft ook een volkstuintje. Oh. Maar daar kan hij wel mee zitten. Nee, hij werkt op het stadhuis als pendel. Oh. En had hij laatst aan iemand gevraagd... mag ik even uw stempel kussen? Oh, bah. Toen hebben ze hem overgeplaatst naar de staande afdeling. Kreeg hij last van zijn rug, hebben ze hem opgestuurd naar de orthopeut. Hebben ze runderfoto's van hem gemaakt. Ja, ja, de foto's die ken ik wel. Ja. Dat zijn die zwart-wit gevlekte. Ja. Ja, je hebt ook roodbonte. Ja, en blaarkoppen. Ja. ja. En toen kreeg hij geadviseerd gezondheidsschandalen van dokter van der Schul. Oh nee, ik bedoel dokter van der School. Nee, dat is die gepromoveerde visboer. Ja, oh, u bedoelt dokter van de schul van die steunzeulen. Jeu! Jeu. daar lopen ze in de WW ook meu. Ja. Ja, daar word je niet meu op. Tja. Maar je krijgt er wel eubeunen van. Ja. Ja, je hoort de laatste tijd ook veel van... Eh, van dit waterpolio team. Waterpolio, ja. Ja, ik heb namelijk, dat slaat even als een plank op een pudding. Maar ik heb onlangs mijn bloed laten onderzoeken en meteen van boven. Oh, moest u toen eh, omgekeerd gaan liggen? Nee. Oh, dat hoefde nee, niet. het ging met de stroom mee. Oh. Want je hoort namelijk nogal van een te hoog Coca-Cola gehalte. Ja, ja, het kan ook cassie of ja, gehalte. Ja, ja. Ja, want de kennis van mij die had de ziekte van Cassie Weilen. Oh. Dat ik eh, zo goed zien. Ja, dat wou ik zeggen. Er gaat een hoop tijd in zitten. Ja, dat is waar. Ja. Maar toen hebben ze iets heel raars geconstateerd, namelijk trombone in mijn gesteld. Spiercellen. Trombone, dat ken ik wel, dat piept zo, trombone. Ja, ja. ja. Zo van papam, papapapam. zo'n uh, trombone. Zat dat in uw benen? Doet u dat nog eens? Zo, pom, pom, pom. Of bedoelt u dat niet? Nee, nee, maar vertelt u eens van het auto-ongeluk... of bent u met zo'n hoofd geboren? Deze hadden zich vergist in de nageboorte. Nee, maar eh, ik wou net aan u vragen of u een nieuwe bril op had, maar ik zie dat zijn uw neusgaten. Ben u eh, trouwens vanavond bij de Chinees geweest? Er zit nog een stukje kroephoek in uw haar. Nee, dat zijn mijn oren. Oh ja, ik zie het al, ja. Maar fijn, u had trombone. Ja, als ik nou de trap opliep, dan hoorde je het volgende geluid. Dan hoorde je namelijk... hele lange trap. Ah. En als ik dan de trap afging, dan hoorde je... niets. Wat vreemd. Maar kwam dat wel uit uw benen? <laughs> Wat een wind, hè, de laatste tijd. Zo is mijn dochter onlangs 13 geworden. Oh, van harte nog, hoor. Dank ja, u, dank u zeer. Maar dan worden ze lastig. Dan worden ze lastig als ze in de publiciteitsjaren komen. Ja. Ja, dat zie je Dan wou ze voor de verjaardag maar één ding, maar nogal prijzig. Hebben we een tijd in duplex gestaan. Heeft ze later toch over iets dat voorgevallen gebeurd was... heeft ze toch de succes nog aangeboden... hebben we er oh. uiteindelijk toch maar op paardles gedaan. Goh, wat leuk! Ja. Goh, dan leert ze paard. Ja. Ja, ze heeft nou weer iets heel interessants geleerd. Een paard heeft op iedere hoek van zijn buik één been. Oh, krijgt ze dat op theorie? Ja. Ja, ja. Oh, oh. Ja. Op iedere hoek van zijn buik? Eén been. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, eh, een poot op zijn rug kan ook niet. Ja, het kan wel. Ja. Maar ja, dan is het geen been. Ja. U hoorde, eh, naast Herman Berkien hoorde u Tineke Schouten uh, in haar eh, jeugdige jaren, zoals dat heet. Leuk hè? Oh, komt het weer dat regenachtige gevoel. Maar gelukkig zijn het de Fortunes. Here comes that rainy day feeling again. een beetje regenachtig gevoel. <clears throat> Niet getreurd, Als Ik neem u mee naar 1965. Naar kleurtjes. Bezongen door Donovan. Yellow is the color my true love's here in the morning when we rise. in the morning when we rise. That's the time. That's the time. I love the best. I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise. That's the time that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise in the morning. alleen de week door. Hij zingt af en toe ook nog mee. heerlijke muziek, Dat is een zalige muziek. Yester me, yester you, yesterday. Stafke mirakel, zeggen ze in België. Stevie Wonder. Yes me, yes to you, yesterday. Uh, eh, ik zal het maar zeggen, luisteraars. Zal er maar eerlijk over wezen. It's over. It's echt Your over. baby doesn't love you anymore. Ja, je baby durft het zelf niet te vertellen. Zal ik het maar doen? Golden days before they end. secrets to the it's all Ze heette Carol. Oh, Carol. Oh, Carol. I was out cruising, getting late, and I was losing when I saw you walking my way. So long, so long, I bet you get what you want, but so the I, and I ain't losing today. Well, your hips were swinging and your jeans were clinging, you were driving me out of my mind. On a hot afternoon when there's nothing to do, you're not the sort of thing a fella should find. So on over, you tossed your hair off your shoulders, you turned and you looked my way.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 Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights. I'm floating on the Milky Way. done it before. Oh, baby, you've opened the door. you can do it some more. Well, if you're ready for this, when we started to kiss, she said, a minute or two.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 En I'm gonna take you there. was nog wel eens Dave Barry. De man van You Got This Strange Effect On Me. En eh, we gaan eruit met Sherry. En dan eh, kom ik eh, twee uur graag weer bij u terug. Kom, kom. luisteraars, ik moet eh, afscheid van u nemen voor het eerste uur. Ik ben er straks weer tot 12 uur maar liefst. En eh, nog veel meer cabaret straks. We weer lachen. En, eh, ja, blijf naar me luisteren.